ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Zometeen begint in de Tweede Kamer het debat over de twee asielwetten van oud-minister Faber. Het kabinet is geklapt, dus of die wetten er alsnog komen is nog maar de vraag. Ze zijn daarvoor afhankelijk van andere partijen. Daardoor kan het vandaag een soort verkiezingsdebat worden, denkt verslaggever Roel Bolsius. De overgebleven regeringspartijen houden het voor mogelijk dat Wilders op zoek gaat naar een manier om er onderuit te komen. Om te zeggen ik wil het allemaal nog steviger, zodat die harde campagne ingaat. Maar bij de oppositie houden ze het juist voor mogelijk dat de regeringspartijen het willen laten mislopen op de extra eisen die zij dan aan het stellen zijn. Om ook in de campagne te kunnen vingerwijzen. En dan is er ook nog eens een debat met drie verschillende ministers van drie verschillende partijen die er allemaal goed op willen staan. Dus kortom, welke kant het op gaat, dat moeten we in het debat gaan zien. Dat debat begint over een kwartiertje en kan de hele dag duren. De Consumentenbond komt met een massaclaim tegen Booking.com. Alle mensen die sinds 2013 een hotelkamer hebben geboekt bij Booking... of een andere site kunnen zich aansluiten. Klanten hebben volgens de bond te veel betaald... omdat Booking regelde dat de prijzen hoog bleven. Iedereen die een abonnement heeft bij Odido, Simpel of Ben heeft weer mobiel internet. Gisteren was er een grote landelijke storing op het netwerk. Die is nu opgelost. En bijna alle wegen die afgesloten waren vanwege de NAVO-top in Den Haag zijn weer open. Volgens Rijkswaterstaat is dat een dag eerder dan gepland. Alleen een paar lokale wegen zijn nog dicht. Gisteravond kregen omwonenden van de top een kijkje achter de schermen. Ze mochten samen met verslaggever Harro Brouwer naar binnen in het World Forum. Daar werden ze opgewacht door de burgemeester. Welkom to the NATO Summit. En dan mag iedereen het hek door. Kan weer eindelijk lopen hier. Ja, het is weer open, hè? Lekker. Iedereen achter de burgemeester aan. Nou, ik woon hier, precies hier achter deze, eh, dit gebouw. Even kijken waar de meeste mensen staan, hoor. etats unis de Verenigde Staten, waar de Amerikaanse president zat. Ja, het is wel bijzonder om te bedenken dat eh, eerder deze dag eh, al deze mensen, al de wereldleiders hier zaten, dat wij er nu staan. dat is natuurlijk wel mooi. Het weer nog, dat is minder mooi. Een grijze dag met in het hele land van tijd tot tijd pittige buien. En daar kan ook onweer bij zitten. Tussendoor is het ook best lang droog.